meer details bekend over de arrestatie... van de meest gezochte crimineel van Nederland. Er is geen uitleveringsverdrag met Dubai... maar het Emiraat heeft in het verleden al wel eens een verdachte aan Nederland uitgeleverd. Taghi werd afgelopen nacht in Dubai opgepakt. De aanhouding is rustig verlopen. Aan de criminele organisatie rond Ridouan Taghi is een grote klap uitgedeeld nu hij is gearresteerd, zei de politie op de persconferentie. In het onderzoek om hem op te pakken zijn nog eens 17 verdachten opgepakt die betrokken zouden zijn bij de criminele organisatie rond Taghi die meerdere liquidaties op zijn geweten zou hebben. Minister Grapperhaus prijst in reactie op de arrestatie... het doorzettingsvermogen van politie en justitie. Volgens hem is er een maximale inspanning geleverd. De twee hoofdofficieren van justitie die een geheime verhouding hadden... zijn ontslagen. Voormalig hoofdofficier van het parket in Rotterdam van Nimwegen... en voormalig hoofdofficier van het functioneel parket Bloos... stonden al op non-actief... In april van dit jaar werd bekend dat ze hadden gelogen over hun relatie... en dat ze daarmee de integriteitsregels hadden overtreden. Het Openbaar Ministerie kondigde ook aan te onderzoeken... of ze strafbare feiten pleegden. Ze zouden tegen de regels in op kosten van het OM... in hotels en restaurants hebben gezeten en vliegreizen hebben gemaakt. Nu zegt het OM alleen dat de twee ontslagen zijn zonder verdere verklaring. T-Mobile sluit klanten geleidelijk weer aan na de grote storing van vanmiddag. De oorzaak van de storing waren problemen in de software. Uit het hele land kwamen tienduizenden meldingen van klanten die niet konden bellen en internetten. Het kan nog wel even duren voordat alle klanten weer zijn aangesloten. Het weer, vanavond en vannacht wordt het vanuit het zuiden droog en het koelt nauwelijks af. Morgen eerst zon, later meer bewolking en in de avond wat regen. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de nasleep van ongelukken bij Amsterdam staat het rond de hoofdstad nog steeds vast. Maar het gaat wel de goede kant op. Want op de A10 bij Osdorp was een eh, ongeluk gebeurd richting Den Haag aan de westkant van Amsterdam. Er zijn nog wel steeds twee rijstroken dicht, maar de vertraging wordt inmiddels minder. Je hebt daar nu nog een kwartier op onthoud. Bij knooppunt Watergraafsmeer was ook een ongeluk gebeurd. Daar is de hoofdrijbaan nog dicht en de vertraging is 10 minuten. En op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam moet het verkeer daardoor ook nog een kwartier geduld hebben tussen de knooppunten Diemen en Watergraafsmeer.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 Ja, ze kent mij als geen ander. got her name Or time to find out anything I loved her just the same And though I rode a different road sang a different song. I'll love her till my last breath's gone.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 my mind. I never took that pill against my will. There was a void I had to fill. allemaal fijne dagen.